met het NWS Journaal. Nederland is te laks in de aanpak van de bang dat er via Nederland alsnog zieke hondjes naar België komen. Het zou gaan om dieren die in Oost-Europa worden gefokt... waarna er in Brabant wordt geknoeid met inentingen en hondenpaspoorten. Staatssecretaris Van Dam zegt in een reactie dat Nederland de illegale handel wel aanpakt... maar dat hij altijd wil overleggen met zijn Belgische collega. De Duitse minister van Transport wil piloten onaangekondigd controleren op het gebruik van medicijnen, drugs en alcohol, zegt hij in het blad Bild. Het plan komt nadat een co-piloot een Germanwings toestel liet neerstorten. Alle 150 inzittenden kwamen om. Later bleek dat hij werd behandeld voor depressies. De Duitse pilotenvereniging ziet niets in de controles. Elke piloot zou zo bij voorbaat verdacht zijn. De Britse premier Cameron stuurt extra militairen naar de overstromingsgebieden in het noorden van Engeland, Wales en Schotland. Hij noemde de zware regenval en overstromingen ongekend. Militairen en agenten evacueren honderden mensen in York, waar twee rivieren samenkomen. Ruim 3500 huizen worden bedreigd door het water. Sommige gebieden zijn deze maand al drie keer ondergelopen. Voor het eerst is iemand erin geslaagd om in zijn eentje te roeien van de Verenigde Staten naar Australië. De 53-jarige Britse roeier John Beeden vertrok op 1 juni vanuit San Francisco... en kwam vandaag na 209 dagen aan in een haven aan de Australische oostkust. In die tijd lichtte hij een afstand van zo'n 14.000 kilometer af. Het weer opnieuw is er een dagrecord gebroken. In de beeld was het om 12 uur 12,1 graden. Nog nooit was het zo warm op 27 december. Eerder deze maand zijn er al vijf andere dagrecords gesneuveld. Verder blijft het vandaag overwegend bewolkt met een stevige zuidwestelijke wind. In het noorden wat regen of motregen, in het zuiden soms wat zon. Dit was de DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan files op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Bij Hoevelaken 3, bij Eembrugge 4 en bij Diemen 9 kilometer. Daar is de vertraging ongeveer een kwartier.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 Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. je de warmte bij elkaar. Kaarsjes aan, de kerstboom glanst, is feest in het hele land. En de radio brengt gezelligheid in huis. zand voor. de straat. Kinderen die zingen stille nacht. Ja, stil zal het voor mij zeer zeker wezen. Met niets wat mijn verdriet verzacht. Mijn medemensen krijgen een pakketje. Met de kerstwens van er komt toch gauw iets thuis. Ik kreeg welkom zijn in je eigen huis. Misschien mag ik mijn kinderen nog wat 20.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 Happy New Year! zomerhits hoor je bij 150 radiozenders in Nederland en België. De Winterse 50. Nummer 19. Christmas. the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. Christmas. Sneeuw. Warmte. Kerst. Met ZFM. Nummer 18.